Vorige maand maakten de spoorwegen bekend dat ze willen stoppen met het maken van een papieren versie... omdat die nauwelijks nog wordt verkocht. Dat leidde tot protest van consumenten en reizigersorganisaties. Vooral ouderen zouden het spoorboekje willen houden. De NS heeft nu besloten om mensen zonder internet met een printversie tegemoet te komen. Vanaf volgend jaar zijn ze tegen een vergoeding bij de klantenservice op te vragen. Hoeveel een printje gaat kosten is nog niet bekend. De Marokkaanse politie maakt misbruik van de antiterreurwetten, zegt Human Rights Watch. Politieagenten in Burger zouden mensen zonder enige uitleg arresteren, waarna ze geblinddoekt naar een geheim detentiecentrum worden gebracht. Daar worden ze mishandeld en langer vastgehouden dan is toegestaan. De politie beroept zich daarbij volgens de mensenrechtenorganisatie op de antiterreurwetgeving uit 2003, die kort na de aanslagen in Casablanca werd ingevoerd. Bij die aanslagen vielen 45 doden. De Marokkaanse regering zegt dat er helemaal geen geheim detentiecentrum is. Ook ontkent de overheid dat arrestanten worden mishandeld. De gemeenteraad van een Zuid-Italiaanse badplaats heeft ingestemd met een verbod op het dragen van minirokjes. Het voorstel leidde tot opschudding in de stad. Tientallen vrouwen hebben er gisteren bij het stadhuis van Castellamare de die Stabia tegen geprotesteerd. Het gemeentebestuur wil inwoners fatsoensnormen bijbrengen... door een verbod op het dragen van zeer schaarse kleding... zonnebaden in het openbaar en godslastering.